spoedige start. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Veel wereldleiders hebben de aanslagen op kerken in Nigeria van gisteren veroordeeld. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon sprak zijn medeleven uit aan familie van de slachtoffers en aan het Nigeriaanse volk... en eiste opnieuw dat er een einde komt aan het religieuze geweld in Nigeria. Bij bomaanslagen op katholieke kerken vielen gisteren zeker 35 doden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de islamitische beweging Boko Haram. Op het Thaise eiland Phuket is een herdenking begonnen voor de slachtoffers van de tsunami van zeven jaar geleden. Bij een monument aan de westkust wordt gebeden. Vanavond zullen inwoners en toeristen kaarsjes aansteken. In Thailand kwamen door de tsunami 5400 mensen om. Bijna de helft waren buitenlandse toeristen. In totaal vielen op tweede kerstdag 2004 rond de Indische Oceaan 230.000 doden. De weduwe van de vroegere Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung is met een delegatie naar Noord-Korea gereisd om de laatste eer te bewijzen aan de overleden dictator Kim Jong-il. De delegatie is woensdag niet aanwezig bij de begrafenis. Ook andere buitenlandse gasten zullen daar niet bij zijn. De overgangsregering in Libië wil duizenden rebellen recruteren die hebben meegevochten tegen oud-dictator Gaddafi. Alle voormalige rebellen worden opgeroepen zich te melden. Er is een tekort aan mensen in het leger en bij de Libische overheid. Zo worden er mensen gezocht voor functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere overheidsinstanties. In Mexico hebben militairen in een vrachtwagen de lichamen van 13 mensen gevonden. De truck stond aan de grens tussen de deelstaten Veracruz en Tamaulipas. Bij de lijken werden teksten gevonden over de strijd tussen twee drugskartels. Het drugsgeweld heeft sinds de komst van president Calderon, vijf jaar geleden, al aan meer dan 45.000 mensen het leven gekost.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 Mine is yours and yours is mine. I believe in Christmas time. Everybody's feeling fine. Cause we believe in Christmas time. Happy birthday, Jesus Christ. Here's the Spice Girls merchandise. Got Christmas spirit without a doubt Corrupt Santo while I don't care are leaping I'll take a wenst jullie allemaal fijne dagen en...